Volgens een woordvoerder spraken de leiders Assad en Hariri drie uur met elkaar in Damascus. Syrië was lang een bezettingsmacht in Libanon, maar trok zich in 2005 terug na de moord op de toenmalige premier van Libanon, de vader van Hariri. Syrië wordt ervan beschuldigd achter die moord te zitten. In Groningen heeft de politie twee rendieren doodgeschoten. De dieren dreigden de snelweg A7 op te lopen. Ze waren eerder vandaag met nog een aantal andere rendieren ontsnapt uit een boerderij. Een jachtopziener heeft eerst geprobeerd de dieren te verdoven, maar dat mislukte. De politie en de jachtopziener zijn met nachtkijkers bezig om de rendieren die nog loslopen op te sporen. Servië gaat het lidmaatschap van de Europese Unie aanvragen. De aankondiging komt niet als een verrassing. Servië wil al langer toetreden tot de EU. Nederland heeft zich er lang tegen verweerd, maar gaf het verzet pas geleden op... na positieve berichten over de Servische medewerking aan het Joegoslavië-tribunaal. In de Schiphol-tunnel heeft een verwarde man urenlange treinverkeer opgehouden. Met een mes in de hand liep hij door de tunnel vanaf Schiphol in de richting Amsterdam. Rond vier uur werd hij opgemerkt. Het treinverkeer werd op last van een marechaussee stilgelegd. Na drie uur praten legde de verwarde man zijn mes neer en kon hij worden meegenomen naar het bureau. AZ heeft zijn eerste wedstrijd onder trainer Dick Advocaat gewonnen. In Alkmaar werd het tegen ADO Den Haag 3-0. Feyenoord won thuis met 1-0 van Willem II. En in Waalwijk versloeg hekkensluiter RKC Sparta met 4 tegen 1. En dan nog het weer.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 En mijn kleine, kleine Nightwalklings. Ik ben weer terug. Welkom. En hij is lelijker dan ooit. <laughs> Mijn naam is Jan Fransen. Bij mij zitten vandaag mijn altijd sadistische hufter van een broer. Jilles Fransen. <laughs> Ja, zeker zelf. Daarnaast mijn andere broer van een andere moeder gekke ja, je moet toch wat Of zoals we hem binnenkort noemen, Mr. Miami. Ja, echt waar. Zeker oh, weten. En dan hebben we hier aan de andere kant... De enige, de enige man die langer is dan dat hij ook breed zal worden. Michael! Hey Jan. Whoopsie. Oh, zo. Ben je ongesteld, schat? Nou. Ja. <laughs> oh, lekker. Jillis en ik zeg zeggen eh, allebei dat je zijn gevoelige punt hebt geraakt. Ja oh, joh, doe het niet zo gemeen. Ja, binnenkort is Orlel zwanger. Nee, wij, wij, want wij hebben namelijk met z'n drieën als Nightwalk Links, hebben wij, uh, wij drieën dan hier niet achter de knoptafel, hebben wij ons maandelijk feestje. En dat nou. betekent niet dat we in een zee van eh, rood water zwemmen. nee, dat, nee, dat is niet zo. Maar wij, wij spuien en spuiten heel veel deze week. Dat is <laughs> leuk, joh. Mike, ook nou, proberen. Nou, oestrogeen is gestegen. Maar oh ja? het is nog een beetje wachten, hoor. Voordat je met champagne fles mag luisteren even. Maar alles is waar is jouw butterfly tegenwoordig? Waar is jouw ehm, butterfly eigenlijk? Mijn ja, waar is die, die zit waarschijnlijk in de kroeg eh, heel eh, lief op mij te wachten. Die heeft, ik weet al wat ze aan Ondertussen nou. zit ze zoete witte wijn te zuipen. Oh god nee. Ik weet al wat ze aan heeft. Oh god nee. Alsjeblieft. Jan, Mike, als ik weet al wat ze aan heb. Ja, maar als dan Mokko van witte wijn gaat zuipen... Nee, nee, die, hele mooie geile zwarte broek die ze gisteren aan had. Oh, lekker. Die van jou. Dan springt ze natuurlijk straks op schoot. Zegt ja, wacht even, wacht even. Oh, nu zien jullie dus, nu horen jullie eigenlijk hoe sadistisch... Seksistisch? Mike's... <laughs> Wat? Mike's vriendin Sadistisch of seksistisch? Ja, en dat doet ze met samenwerking van niemand minder dan Mike zijn moeder. Ja. Want van wie krijgt ze de broek? Jouw. ja Mama! Mama! Mag ik even ja, Hitler... Nee, nee. Hou je nee, stil, nee. Nee, nee. Denk jij nou maar dat de broek voor mij Ja, dat... Zet mij aan! <laughs> ja, je bent alweer aanschat. het. <laughs> Nou ja. Ik moet zeggen, ik wil niet weten. Maar wacht even, wacht even. gesprek hebben. Nou, mijn dat broer, we niet. Mike, <laughs> Mike, mijn schattige kleine broertje daar, hoor is... hij is groter dan jij. Ja, dat weet ik. Maar sommige dingen blijven klein. Je kan zeggen wat je wil, maar ik heb nog steeds meer ervaring dan jij. Hallo! Er zit een volumeknop op die radio voor die mensen thuis. Hoor. Die staat al op maximum. Hallo. Dan weet ze gelijk dat ik er ben. Mijn broertje is de meester van de gekke t-shirts. Wat moet je nou weer? Als je uh, als je appelslet wil rijden, moet je bij mij zijn. Eh, ja. <laughs> Hij heeft een t-shirt aan. nee, deze. Gewoon <laughs> ongelooflijk dit. De Slow Locomotion Urban Transport. Ride the slut. Godsamme kinders nou. <laughs> Dit is echt gewoon weer verschrikkelijk. We gaan gelijk weer door met een stukje muziek. Oh, wat zeg ik vieze dingen vandaag. Oh, hier is Timbaland met So Shy en Nelly Furtado. Oeh. I never sleep when comes the night. But every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it lust? Ja, dames en heren. Timbaland, Shy en Nelly Furtado. Zijn we The Morning After Dark. Timberland, een van de weinige R&B artiesten en hip-hop artiesten die ik leuk vind. Dat weet Jillis ook. Het is een van de weinige gasten die ik... Uh, ja, graag, ik, ik, eh, dacht, ik dacht eerst dat je een hekel had aan negers, maar dat valt nu toch best mee. Bepaalde negers. Ja, sommige. Platgeslagen negers. <laughs> nee, dat is dan weer overdreven. Woordenboeken noemen. Hou je harses. Dames en heren, even verder zonder het geluid van... Eh, ik kom er toch wel in hoor. of nou, nou via jouw microfoon is of de mijne. Ja, doe hem maar even rustig aan, eh, schat. We'll get in, one way or the other. Maar dames en heren, hallo, ik ga jullie even meebrengen. Het klinkt echt vies, Mike. Eh, Mike, lange Mike, lange Mike, hallo. Intelligente Mike. Had je De intelligentste van de maar de ene is oh, nog een oh, Mijn intelligentie is net zoals zo'n Mike, Hij stijgt uit boven de rest. Mike, doe nou even rustig. Het eerste kwartier is nog niet eens voorbij. We moeten nog één drie kwartier. Mike, doe nou eens even rustig, man. Nee, ja, ik denk... Ik zit hier godverdomme in de studio met snip snap. Hé, jij zegt denk aan je meisje. dan moet je niet tegen hem zeggen. Dan, gaat hij, dan wordt hij zich van. Woe! Auw. Auw, wel. Au, je hartstikke Sven. Mike? Ja, eh, trek hem van jou af. Trek hem van trek Jan af? Wat? Eh, gadverdamme ja, stelletje. hij zei het. Stelletje lelijke linker rottarken. Hé, hey, wat loopt daar buiten? Eh, een lul, een lul en drie van die kleine portemonneetjes. Ah, nou, dat vind ik wel oh, zo. Dat is dus een, een player met drie hoeren. Het zijn er twee. Twee, ah, twee dan. Ah, ze scoren allemaal voor vier. Sukkel. Mike, doorgaans Tenzij je bij Chernobyl geboren hebt, heeft een man maar één leuter. Geef me eens even wat leuks, Jan. Maar nee, schattenbout. Hou je... Nee, luister. Ik ga rare geluiden Wij gaan vandaag even terug naar een... Eh, ja, even terug naar de ethisch. Oh, ja? Met een van Mike's favoriete nummers. Ik heb hem een paar maanden terug aan Mike laten horen. Die vond hem helemaal geweldig. Hier is Mr. Big, Strike Like Lightning. Oh ja? Mr. Big Strike Like Lightning. Geweldig. En waar is mijn godverdomme? Oh. Doe het dan goed. Ik snap het helemaal goed. Maar waar, waar of oh, waar, is ons mofje? Die schittert in afwezigheid. ja, wanneer schittert hij niet in afwezigheid? Ik, ik, zal een heel, ik zal een heel eerlijk antwoord geven. Het boeit me geen ene reet. Ja, inderdaad. Als hij hier niet is, is dat zijn eigen rot. Dat is waar, dat is waar, dat is waar, En trouwens, dan heb ik de goede stoel, dus hij kan maar lekker even... <laughs> dat is ook het enige waar Dan mag jij zijn rol ja. overnemen. Maar uh, eh, Jules... Ik mag Duits spreken, ja. Stop het hoor. ik heb laatst een documentaire gezien. Ik denk dat je het steeds minder leuk gaat vinden dan. Wat, Duitsers in Nederland? Nee, nee, nee. Veldslagen in Rusland. Oh, die. Uh, eh, Jilles, gezien. Ja, wij hadden een 1. Was moesten ze En nu het Nightwalk nieuws met Jilles Fransen. Oh, dit is leuk, jongen. Ja, vertel. Nou, kijk, er, je, hebt, ehm, je hebt VVV-bonnen, je hebt uh, boekenbonnen, je hebt CD-bonnen. Hou je harses, ja, die heb je ook, maar hou je smol. Boekenbonnen. Hou je harses, die heb ik al genoemd. Je hebt, al, je hebt allemaal cadeaubonnen. Mag ik dat, mag ik dat gevalletje even een elleboog in zijn neus geven? Ik lees het wel voor. nee, nee, ik wil het doen. Nou, doe het dan. Je hebt nu ook een scheidingsbom. Wist je dat? <laughs> een scheidingsbom. Een scheidingsbom. Een scheidingsbom. Haar dan in een ik, ik zal het je even vertellen. Het advocatenkantoor Lloyd Platt Company in Londen. Ja, het zijn weer Engelsmannen. Ja, moet je opletten. Verkoopt ze voor 125 pond. Dus ongeveer, nou, wat 140 euro. Goed voor een gesprek van een half uur met een gespecialiseerde advocaat. Het kantoor heeft in veel scheidingszaken van bekende Britse persoonlijkheden bemiddeld en zegt van zichzelf dat het een reputatie heeft voor goede financiële schikkingen. De kerstdagen zijn een stressvolle tijd voor gezinnen, verklaarde de oprichter van het kantoor Vanessa Lloyd Pratt. Ja, het is ook weer een Engels muts. Tegenover de Daily Telegraph de lancering van haar vouchers. Oeh, moeilijke woorden. In reactie daarop loopt het in januari altijd storm bij de scheidingsspecialist. Tot nu toe heeft het kantoor al zo'n 60 bonnen verkocht. Ze worden... Wat moet je nou? Nee, maar eh, eh, was hij al bijna klaar of niet? Ja, bijna. ik maak hem even af, want ik heb wat leuks daarvoor. Je hebt altijd wat leuks. Ja, maar... Eh, Ze worden vooral gekocht door echtgenoten en echtgenoten, maar ook door minnaressen of vrienden en familie van koppels met een minder gelukkig huwelijk. <laughs> Jan, als jij het waagt om ooit zo'n bon van mij te kopen als ik getrouwd ben, jongen, ik snij je ballen eraf. Je krijgt gelijk zo'n bon van me. Daar nou, kan ik maar, wacht even, wacht even, daar kan ik maar één ding nee, op zeggen. De kerk komt er, nog, de kerk komt er ook nog even bij. De Church of England noemt de scheidingsbond verdrietig en niet het geschikte middel voor persoonlijke problemen. Even om even dan kan ik, zeggen, wacht even, wacht even. Dan kan ik maar één ding zeggen tegen jou, Jules Frans. Wat? Op, jij zegt net, wat zei jij nou net tegen mij? Nou, als jij het ooit waagt om zo'n bon te kopen en aan mij te geven, dan snij ik je ballen eraf. Of course, Alan. Alan? Ma Alan! Jan, als, ja, eh, wacht even. Wat kom jij nou weer doen? Als echte mannen weten we natuurlijk allemaal hoe een relatie begint. En Jilis, even, even snel tussendoor. Eh, wij geven jou die eh, eh, die bon geeft weer cadeau bij je huwelijk. Bij mijn huwelijk al? Ja, dan al. Je weet maar nooit. Je weet, want weet je hoe dat namelijk begint? Zal ik het je vertellen? Het nou, begint met van, ik hou van je. Ik hou veel van je. Ik hou echt van je. Ik hou echt alles van je. En dan ben je geld kwijt. Ja, en dan kom je... Ja, maar Jillis is er ook <laughs> zo eentje, weet je. Jillis is ook zo Nee, die gaat niet lokaal een vrouw zoeken. Nee, die doet dat. Waar doe jij dat, Jillis? Ja, in Afrika. Afrika? Om Omfoefoe! Oh, dus, ja, jij, dus jij wil keihard rennen voor je neukbeurt. Nou, nou <laughs> keihard rennen nee, voor je Luister, dan krijg je zo'n zo, krijg je negerin met een bord en een, eh, met een, bord en een lip en een, en een bot in de neus. Maar vast andersom. Heb je wel de perfecte serveerster gevonden? Ja, daarom. Was ik heb honger. Eh, heb je, Schat, wanneer is het eten klaar? Maar staat Mijn lip ligt niet op het gasfornuis. Schat, ik ben er niet klaar. Hoe kan ze dan nou praten als er lip op het gasfornuis ligt? Dat is gewoon vis. Dames en heren. nu willen even een moment van... Hou je harses, vent. Het niveau is gedaald. Even een moment van rust. vuile Even een moment van rust. Deze twee kleine kinderen zijn vandaag... hebben te veel suiker gehad. Hier bedank ik volledig Ma Dissel voor. Die geeft dat jong veel te veel suiker. Mijn eigen moeder die... Eh, ja, die geeft het bijna in, bij het infuus met het jong. Dus... Die, weet, echt niet hoe zuur jongen. Die dacht dat zuur jongens fatsoenlijk. Dames en heren, Kiss, I was made for loving you. Dit staat Jan Dissel nu op de tafel te zingen in zijn groene eh, string. Hier in zijn tanga. Maar Dissel gooit er een sms in. Ja, dames en heren, Kiss! I was made for loving you. En hier iets wat Mike altijd tegen zijn meisje zegt. Ja, dames en heren. Kenny Wayne Shepherd, I'm in too deep. Dat zegt Mike en ook wij Zijn, ja, dat zegt hij ook altijd. Tegen, tegen jou? nou. Nee, dat erin. zeg ik, I'm too <laughs> deep. dat, dat, is, dat zeg je, dat zeg je Luister, schatteboutjes, schattenboutjes. We zijn weer terug hier bij de Nightwalk. Oh ja? En uh, it's about time to piss people off. Again? Again. Again. Yes. Let's But this time the person we're gonna piss off can actually kill us. Why? Because it's his mom. Hi uh, mom. Dames en heren. Ja? You sound like, uh, how you call that, that guy? Will Smith! Nee, dat is iemand anders. Miami! No. Waar? Uh, uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, Miami. Uh, uh, South Beach, bringing the heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Uh. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for two days of playing, but every time I come I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Submarine Gay Mountain pot, Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about three. 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me. In the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami. Where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Chi-Town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house peace on South Beach. Water so clear you can see to the bottom. Hundred thousand dollar cars, everybody everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. Mike, voel jij die zon al op je lichaam? Voel, jij die zon al op je lichaam? Ja, ik geloof het anders. Maar, wat, Mike, hou hem in je broek. <laughs> Oké, ik doe hem in je mond. Jilles, nee, luister. Niet in je broek zeg ik toch, lul. Jilles, luister. Dat mag je vrienden nog niet weten, weet je nog? Jilles, <laughs> Godsamme. Jilles, luister. Wat moet je nou? Luister. Voor hem is het boys, boys, boys. Maar als we daar zijn, denken jij en ik maar aan één ding. Girls, girls, girls. Doet hij het niet? Hij doet het niet. ah. Motley Crue. Motley Crew, Girls, Jan, Girls, oh, ik heb een vraagje. Hoe kan in godsnaam de rits van jouw broek zo lang zijn dat er zulke geluiden uitkomen? Houd jij ze even lekker je muil of zo? Waarom? Komt daar geluid uit dan? Nou, dat weet ik niet. Dat vraag ik aan <laughs> Heerlijk. Dat zijn hele vieze geluiden, die ik mag jij nooit meer maken. Maar, maar, maar... dus officieel niet meer vannacht, hè? <laughs> Dankjewel, ik moet morgen op kerstdiner. Was jij van plan om te slapen? Tricks. Zeg, was jij van plan om te slapen vannacht, of... Eh? Ik heb, ik heb een mailtje gehad van de koninklijke familie. Nee! Ik heb een mailtje gehad van de koninklijke... burning fast, burning lights on the long distant road. Through the lost mountains and endless, so far away from home Mike, welk briljant stukje muziek was dat? Ja, dat was van Dragon Force, hè? Ja, welk, nummer? Ja, noemen jullie maar op, want ik zit me helemaal op te geilen hier. Hij zit, hij zit even... Eh, hij zit even eh, nee, ja, dan, dan ja, maar. Through the fire and the flames. Goed zo. Ik vind die andere toch leuk. Jan, eh, ik heb iets leuks. Vertel, schat. voetbal is op een heel hoog niveau in mijn achting gestegen ja. Vooral, eh, die vooral eh, nou, Ja, vooral die, die, die scoren hoog in mijn lijst tegenwoordig. Dat Nooit gescoord. Bovenaan je lijst? Nee, niet helemaal. Ze zijn de lijst. Nee. AZ! AZ! Vanavond met 3-0 gewonnen van ADO Den Haag. Dank u. Ja, maar er zijn die Hagenezen. Die, die hoef je alleen maar een flesje oh. bier op, op het veld te zetten. Oké, nou, maar we eh, gaan... bier op midden, middenstip. Nou, hey, jongens, we gaan hem er even ingooien. Spelers eh, van Fenerbahce organiseren orgieën. Zeker vier spelers van Fenerbahce zijn betrokken bij een seksschandaal... en gingen al lange tijd geruchten over orgies van Fenerbahce-spelers in Hotel Istanbul. In, Istanbul. In Istanbul. Ah, maakt dat uit. Lees wat er staat. Shut the fuck up. Nou, Voorzitter... eh, eh hey, laat me even uitlullen. Ja, ja. Maar luister goed, ik, dit kan ik perfect uitspreken. Voorzitter Yildirim en trainer Daum hebben tot nu toe altijd ontkend. Maar tegenover de Duitse kant Beeld heeft Daum nu alles toegegeven. Bilika 30 jaar, Federson 28 jaar, Santos 26 jaar en Colin Kazim Richards 23 jaar zijn betrokken bij een groot seksschandaal. Christ Christopher Daum Daum. Ja. Daum. Daum. De Duitse coach van de Turkse club heeft zelf de geruchten gecheckt. En bij eh, personeel van restaurants en hotels. En ja, zo kwam de waarheid boven tafel. Het is jammer genoeg allemaal waar. Ik ben geschokt. Ik had nog nooit gedacht professionals zoiets zouden doen. Kijk maar hier in Nederland, schat. Maar die seksorgieën zijn er echt geweest. De spelers hebben afgelopen twee maanden regelmatig seksfeesten gehouden. In suites van 1500 euro. Met alles erop en eraan. Handboeien, sekspeeltjes. Het gefeest van de spelers was terug te zien op het veld. Maar daar maakt ze niets meer klaar. Fenerbahce zakte van de eerste naar de derde plaats in de competitie. De spelers staan inmiddels op de transferlijst. Ze mogen in de winterstop weg. En weet je, weet je wat kut is? Als je. in maar hij zegt, eh, er wordt net gezegd, dat dit heb ik nog nooit eerder gezien. als we goed gaan kijken naar onze eigen Nederlandse spelers. Uh, van, eh, Ja, oranje onze oranje knuppels hebben ook wel eens ja, seksuele fantasieën waarheid gemaakt. Dat weten we allemaal. Ik ga geen namen noemen daarbij voor horen. Waar ben je anders multi multimiljonair voor? Ja, maar ik heb zoiets van, je bent multimiljonair, je hebt een staat en je bent een voorbeeld. Dus probeer dat voorbeeld op dat moment dan ook aan te houden. Maar Wijk, als jij dus word je van, voetbal is nu bij mij omhoog kijk maar, naar de, kijk maar naar de zoon van Ron Brandsteder. Dan weet ik straks iets met rugby waardoor het omlaag gaat. Rugby? Als zegt dat voetbal bij jou omhoog gaan is in de lijst, dan weet ik dat rugby bij jou straks echt omlaag gaat. Want ik ga zo een nieuwsje laten lezen. Oh. Dat vind jij even leuk. Maar Mike, oh, ja? Mike, ja. ja. Mike. Wat moet je nou? Laat Mike eens even praten. Heb nee. jou? Nee. Wacht, wacht, wacht. Wij kunnen heel goed Wij zijn dezelfde persoon. Ja. Ik heb hier al Owl City met Firefly. Hij heeft jouw nummer. Oh, geil. Lekker, hè? Heerlijk nummer Owl City met Fireflies. Lekker, hè? I beneath my bed. believe Fireflies. Heerlijk nummer. Een briljant nummer. Ja. Mikje? Ja. Schattenbout van mijn. Ja. <laughs> Hij heeft zijn duim op de knop. Ik heb hier... Ja, maar heb je, vaak, je hebt wel vaker je duim op de knop. Ja, bij jou altijd. <laughs> dat hoeft ik niet Mensen die op dit moment zwaar misselijk aan het worden zijn, ik raad u aan het is zijn wc te pakken. Maar Mike, nog een stukje, lekker stukje muziek. Is goed. The darkness, I believe in a thing called love.